En nu zeggen dus ook veel andere landen dat ze gaan meebetalen, zegt correspondent Chris Ostendorf. Het gaat om het invullen van de boodschappenlijst van Oekraïne. Wapensystemen waar het land dringend behoefte aan heeft. Tot nu toe waren slechts zes landen bereid om aan deze deal mee te doen. Maar op de NAVO-bijeenkomst hier in Brussel heeft nu de helft van de 32 NAVO-landen toegezegd toch mee te gaan doen. Volgens Amerika heeft Oekraïne de wapens hard nodig om Rusland zover te krijgen krijgen om te praten over vrede. De eigenaren van de pizzabakkers zijn bang dat hun bedrijf failliet gaat. Na een serie explosies bij panden van de pizzabakkers... heeft de gemeente Amsterdam vier restaurants voor een half jaar gesloten. De eigenaren zijn bang dat hun bedrijf daardoor failliet zal gaan... en stapt naar de rechter om de sluiting aan te vechten. Het wordt weer iets rustiger bij de grens tussen Pakistan en Afghanistan. Zondag braken op verschillende plekken langs die grens gevechten uit. Daarbij zouden tientallen doden en gewonden zijn gevallen. Ook vannacht waren er gevechten. Er is nu een wapenstilstand afgesproken van 48 uur. Volgens de Taliban, die in Afghanistan de macht hebben, is hij vandaag ingegaan. En het is nog twee weken tot Halloween, maar Patricia uit IJmuiden is er al helemaal klaar voor. Haar hele voortuin ligt vol met skeletten, pompoenen en een grafsteen. Ze is al weken bezig met de voorbereidingen. Ja, in augustus begin ik al met dingen inkopen en verzamelen en dingen maken. Want ik maak ook een aantal dingen gewoon echt zelf. En dat kost tijd. En is iedereen er blij mee in huis? Nee, mijn dochter niet zo, maar de rest van het gezin vindt het allemaal wel prima. Ja, Patricia weet zelfs al wat ze gaat eten met Halloween. Kun je denken aan versierde cupcakes en van eh, vleesballen met eh, spaghetti er doorheen. En lijkt het net alsof het eh, spinnen zijn die op je bord liggen. En infuuszakken gevuld met limonade. Infuuszakken gevuld met limonade? Heerlijk. Ja, ze moet nog eventjes wachten op 31 oktober, dan is het zover. Het weer bewolkt tot motregen.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 Oh, what about my mom and my son, Lord? Anything meant for you, Lord? Trying to be nothing but pure, Lord, have mercy on me, myself, and I. Should've never been around there, body cold when I was already here.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 Het Openbaar Ministerie eist hoge gevangenisstraffen tegen vier mannen... vanwege een reeks explosies en schietpartijen in 2023. Twee groepen uit Purmerend en Beemster, hadden destijds conflict. In één week tijd waren er onder meer vijf schietincidenten en explosies. Pakistan en Afghanistan hebben een gevechtspauze afgesproken. Zondag braken langs de grens gevechten uit. Daarbij zouden tientallen doden en gewonden zijn gevallen. Het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met af en toe motregen. Ook morgen is het grijs met wat regen en motregen. In de middag meer kans op zon bij maximaal 16 graden.